was het NOS-journaal. Dit is Wijnandsbaan bij de ANWB. De avondstroom gebruikelijk. Er staat in totaal 70 kilometer file. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Hoogvliet 6 kilometer. A20 naar Gouda tussen Spaanspolder en Rotterdam-Krooswijk 4.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 Beetje emoties is goed voor de luistercijfers. Er ehm, eh, leeft hier in het bedrijf best wel een beetje sentiment. En um, heb ik ooit op de radioschool geleerd dat je het op de radio alles over, over alles mag hebben. Behalve over in-crowd dingen. Dus daarom hoor je ook nooit geklagen over collega's en zo, want dat mag je gewoon niet vertellen. maar in ieder geval, Ehm, ja, er leeft hier wel een klein beetje sentiment. We gaan namelijk verhuizen. Het eh, is mijn eh, laatste uitzending hier bij CFM vanuit deze studio. Ik eh, ga niet weg, helaas <laughs> jongens, ik blijf nog even. Maar ehm, het is de laatste uitzending van hier vanaf dit centrale plein. Ehm, en daar hebben we een liedje bij gemaakt. Tenminste, ondergetekende staat er niet op. Je hoeft niet je ramen te gaan bewaken of je hond weg te sturen. Je kan gewoon luisteren. en ik ga hem niet helemaal laten horen, maar even een stukje. Want er ligt hier SJD-hoesje in de studio. hebt staat Goodbye Gasthuisplein, het plein waarvan we uitzenden. En ehm, dat is een liedje die is gemaakt door de medewerkers van ZFM. En we hebben hele mooie radiostemmen, maar of we dat zingen ook goed kunnen, dat mag je gaan beoordelen. We gaan even een stukje draaien, even leuk. Hé hey, ja, jouw laatste uitzending. Gasthuisplein. nu vrij. Aan de tolweg gaan we praten. Hebben we ergens een lyrics of zo? Gasthuisplein. Oh man, doe mij maar het koningslied. Goedenavond, de laatste vanuit de studio, vanuit het gasthuisplein, maar toch nog een nieuwe ZFM Beachmasters. En hier is Sander van Door zijn eigen koffieautomaten in de nieuwe studio. Anders dan eh, schiet het niet op met mijn productiviteit natuurlijk. CFM zometeen Robin Tick, Blurred Lines. En eerst Sander van Doorn is hier met mij I don't see in your no one's asking why. Why you don't seem to care. We lost our way, lost our way. Maybe we run out of time driving ourselves. Lines op CFM. voor Sander van Doorn samen met Mayeni en Nothing Inside. Hey, ehm, vorige week heb ik je wat beloofd. Ehm, het was namelijk zo dat eh, toen was het nieuwe album van Daft Punk gelekt. En eh, ik was enthousiast. Sterker nog, ik ben nog steeds enthousiast. Wat een geweldige cd. En eh, ik dacht, ik ga mijn enthousiasme delen met de luisteraars van CFM. En ik ga even een stukje laten nemen van, of horen van de track op dat album. Random Access Memories, nieuwe Daft Punk die ik echt fantastisch vind. En toen hebben we op YouTube gezocht. Nou, hij was net gelekt. En dat waren allemaal vage mp3'tjes en dat klonk allemaal niet. En eh, toen heb ik gezegd, volgende week hier op het vervolg. En drie keer raden. Het is echt, luister hier even naar. Dit is echt te gek. Van het nieuwe album van Daft Punk, Random Access Memories. Samen met Panda Bear even een stukje van Doing It Right. Doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing on the feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing on the feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing on the feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and be feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Oh, oh, oh. Nog veel meer paddeltjes op dat cd. De nieuwe Daft Punk. Random Message Memories heet dat album. Echt check hem. Het is te gek. Allemaal van dit soort platen. Voorbeeld hiervan. Ik wilde hem echt laten horen vorige week. Het lukt alleen even niet. Doing it right. Helemaal even checken. Het heeft ook een beetje jaren 80 disco. Mooie tijd dan om maar eh, terug te gaan naar die tijd. En we nemen afscheid van het oude en gaan voor het nieuwe. Het Spenda Ballo hier op CFM bij Beachmasters. Het is gold. Thank you for coming. coming home Sorry that the chairs are all warm I left them here, I could have sworn These are my salad days Slowly being eaten away Just another play for today Oh, but I soul. You've got the power to know you're in this. September face, He knew that he was there on the case. Now he's in oude tijd, ik weet het nog goed. <laughs> het Spando Ballet op CFM en Gold. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Een 18-jarige scholier uit de Amerikaanse staat Florida... die krijgt mogelijk twee jaar huisarrest... omdat ze een relatie heeft gehad met een minderjarige medeleerling. Eh, Carolyn Hunt die kreeg vorig jaar verkering met een meisje van 14 uit haar basketbalteam. Toen was ze zelf 17. Hunt werd, daarna, eh, werd daarop vervolgens haar vader uit het team gezet. Omdat de coach geen gedoe wilde. Toen de ouders van het jongere meisje de relatie ontdekten, deden ze aangifte. Hunt die is inmiddels 18, werd in februari gearresteerd voor onzedelijke en wellustige mishandeling van een kind tussen de 12 en 16 jaar. Na de arrestatie werd Hunt van school gestuurd. Ze maakt haar school ergens anders af en mag geen contact meer hebben met haar ex-vriendin. Kan natuurlijk weer alleen maar in Amerika 18, 14. Scheelt 4 jaar. En mijn ouders die verschillen alleen al 6 jaar. Dus dat zijn op zich eh, ja, gangbare verschillen, zou je haast zeggen. En daar gaat de stelling van deze week over, namelijk 14 en 18 is not done. De opties. Optie A. Hoezo? Beide ben je feitelijk nog een kind. Prima dat je je dan biedt. Optie B. Ja, 14 is voor het puberen en 18 erna. De ene draagt niks en de ander al een BH. Of optie C. Moi, als de ouders het goed vinden, mogen ze best meer zijn dan vrienden. Dus 14 en 18 is een not done. A. Hoezo? Uh, beide ben je in feite nog een kind. Prima dat je je dan bindt. Antwoord B. Ja, 14 is voor het puberen en 18 erna. De ene draagt niks en de andere al een BH. Of optie C. Moi, als de ouders het goed vinden, mogen ze best meer zijn dan vrienden. Jouw reacties welkom via mijn webmail. Dat kan je, je mailtje met je antwoord, met je mening sturen naar stefan.zfmzandvoort.nl When night They're sending you far away, so, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be Sebastian Grosso samen met Tommy Trash. En ook John Martin nog. En Reload. Um, het is zo dat eh, we... Ja, nou ja, goed. De oude studie... Misschien dat dit ook de laatste keer is dat we dit item moeten doen, hoor. Dat zou zomaar kunnen. We spelen namelijk ook liedjes af vanaf cd. Want eh, wat is het nou? De cd die sterft uit. We gaan allemaal digitaal muziek luisteren. We kopen onze muziek in iTunes... In plaats van dat we naar de cd-winkel gaan. En eh, of we streamen het natuurlijk tegenwoordig allemaal via Spotify. En ja, dat is toch niet zo leuk als het draaien vanaf een cd'tje. Dus we hebben hier een eh, hele cd-collectie. En... Ehm, ik heb voor de verandering zelf eens een keer een cd'tje meegenomen. Ehm, en er, ik wil even een nummer laten horen van Act en Ik ben best wel fan van Act en En deze blijft fantastisch. En een keer eerst op cd dan, zeg maar. Wat leuk, wat leuk. Het is andere maan. stond bij het raam, ik zag de sneeuw. Weet niet waarom, maar dacht ineens, moet Frank eens bellen. Ik had de hoorn al in mijn hand, maar legde neer. Ik dacht, wanneer ben je twee vrienden die elkaar niet elke dag hoeven te zien... En Wanneer ben je geen vrienden meer? Er een andere maan anderen. Ja, Frank die kwam uit Schagen en Erik uit Roermond of Curaçao of Utrecht, Suriname of wat hij die dag maar wou. En ik kwam uit een dorpje, maar woonde midden in de stad drie echte Amsterdammers. Zonder daar een van ons er jeugdherinnering had. Die foto op de koelkast, nog niet eens zo lang geleden. Drie jongens met hun glazen naar elkaar in het café. Of daar die foto, de toneelschool, de jongens van de klas van ons in 88 Toen Van Basten nog op aarde was Er staat een andere man Er staat een andere man Je hebt het eigenlijk niet op Maar zo snel als dingen gaan Er staat een andere man sta bij het raam, ik zie de sneeuw valt in het donker nu. Ik heb Erik aan de lijn, we praten lang, god lang geleden. En ik vraag hem, hoe zou het nou met Frankie zijn? En hij zegt, grappig dat je het vraagt, want hij zei laatst iets over jou, wat ook alweer. Iets in de trant van Wanneer ben je twee vrienden die elkaar Ik kom er zo wel op Maar toen legde ik al neer Er staat een andere maan. Er staat een andere maan. Er staat een andere maan. Je hebt het eigenlijk niet door Maar zo snel als dingen gaan Er staat een andere maan. Eerst ben je twee vrienden en dan vrienden van wel weleer. Maar dan ben je in mijn nieuwste theorie. Eigenlijk al geen vrienden. Ik vond het een terechte laatste cd-classic hier vanuit... de. Eh, de oude studio voor de laatste keer op het Gasthuisplein. Is daar ook een liedje over toevallig? Eh, misschien zijn we meteen helemaal draaien. Ik heb wij het is Dus toch een laatste. Oké, okay, uh, eh, je weerupdate. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het zuidwesten bijen met minimumtemperaturen van 3 tot 7 graden en een afnemende wind. Morgen talrijke bijen, soms met hagel en onweer, ook af en toe zon wel koud. Met maximumtemperaturen van slechts een graad of 10. Armin van Buren is hier. bad bitch, let me call up yo. Come soon and them little mini services out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. What? Bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go. You makes me van Buren. En Trevor Guthrie en This Is What It Feels Like. Zometeen hier op CFM jouw request, jouw favoriete plaat. Een leeg gat op de playlist die jij mag gaan invullen. Dat kan je doen door te mailen naar stefan.cfmzandvoort.nl Of stuur mij een bericht. dat kan via stefan-collard of hashtag CFMZandvoort. En je mag alles aanvragen, behalve altijd één plaat. Mijn veto. En eh, ik zeg bij deze, je mag deze niet aanvragen. Alles mag dus behalve deze. Je kan hem nu aanvragen via stefan.cfmzandvoort.nl Via de mail. Ellie Golding hoef je niet aan te vragen. Stay awake. Want die komt er zo meteen aan. Naar eerst Afrojack versus Keen. The Sovereign Light Café. We're going back to a time when we owned this town down Powder Mill Lane. And the battlegrounds we were friends and lovers and clueless clowns.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 Wacht even. Hé, eh, ja, lekker professioneel dit. Op! Ja, hoger, beter. Op CFM bij Beachmasters. Zometeen de uitslag van... Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Stelling is nog steeds hetzelfde. 14 en 18. In de vorm van een relatie, want daar ging het artikel van vandaag over. Dat is een not done. is dus een relatie tussen, nou ja, het is vier jaar verschil. Maar op kinderbasis is dat best wel groot. 14 en 18 is een not done, dat is de vraag. Je hebt drie opties. Optie A, hoezo? Beide ben je feitelijk nog een kind. Prima dat je je dan bindt. Optie B, ja, 14 is voor het puberen en 18 is erna. De een die draagt niks en de ander al een BH. Of optie C, moi, als de ouders het goed vinden, mogen ze best meer zijn dan vrienden. De eerste optie was hier... <laughs> Mooi als de ouders het goed vinden, dan mogen ze elkaar wel opwinden. Maar dat vond ik ook bij 14 en 18 een beetje verkeerd. In ieder geval, wat je dus vindt over deze stelling...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 Oh, oh, oh all I was searching for other day And he told me that my eyes were gleaming No, oh, I said I'd been away And he knew, oh he knew the depths I was meaning And it felt so good To see his face All the comfort invested in my soul Or to feel the warmth of his smile When he said I'm happy to have you home eyes like wildflowers. Oh, the diamonds are shining. CFM met Ben Howard. Voor Eva, keep your head up. Ja, toch wel mooi. Ik eh, wist nou niet of ik ze nou moest gaan draaien of niet. Want ik ben best wel een beetje teleurgesteld. Mag je best weten, ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Wat is er namelijk aan de hand? Ehm, in principe zou er een eh, concert komen van Maroon 5. En ik vind Maroon 5 best wel te gek. Dus met een groep vrienden hadden we afgesproken, weet je wat wij gaan doen? Kaartjes bestellen voor Maroon 5 en dan zouden ze 3 juli naar het Ziggo Dome kunnen. En dat was allemaal, ik keek er zelfs wel een beetje naar uit, weet je wel. Het was uh, eind mei. Nou, jullie, dat schiet wel aardig op. Nog een kleine anderhalve maand en dan eh, gaan we naar het concert toe. Heleboel zin in. En wat gebeurt in de schuur? Het is niet met eh, jou alles rustig, want het concert is verzet. Stond op de Facebookpagina van Maroon 5. En niet zomaar, hé. Van uh, 3 juli naar uit mijn hoofd was het ergens 20 januari of zo. Maar in ieder geval januari 2014. Dus gewoon bijna een half jaar verzet. En ik snap best dat Maroon 5 een beetje volgepland is, maar ergens in dat half hadden ze toch op zijn minst een keer een zondagje kunnen opgeven. Ja, zij kunnen niet, verdomme. Maar goed, in ieder geval, nu nog even uitkijken naar Maroon 5. En eh, ik ben wel een beetje teleurgesteld in Maroon 5. Ben niet boos, ben teleurgesteld. Dus had ik zoiets van, nou, eh, het verstaan op de playlist. Want om heel eerlijk te zijn, de meeste platen zet ik niet zelf op de playlist. Doet een computerprogramma. Ehm, maar in ieder geval, Um, zal ik ze gaan draaien? Nou, oké, even inkomen dan. <clears throat> Maroon 5, hier is jullie wake-up call om voort en op tijd te komen. I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to say me? I never would have made it, baby. If you needed love, well then ask for love. Could have given love. I'm taking love And it's not my you both deserve What's coming now So don't say your words. was je wake-up call, jongens. <laughs> We hebben ook nog andere tonen, hoor.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 Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer. In het regeerakkoord hebben VVD en PVDA afgesproken dat hulp aan illegalen nooit strafbaar mag zijn. Maar als een illegale vreemdeling meer dan twee keer een boete heeft gekregen, wordt dat gezien als een misdrijf. En wie hulp biedt aan een misdadiger is wel strafbaar. Voor de PvdA is dat onacceptabel, zei Teven, en hij beloofde een oplossing te vinden. De gokbranche heeft kritiek op het wetsvoorstel dat legaal gokken op internet mogelijk maakt. In het voorstel van staatssecretaris Steven betalen gokbedrijven mee aan een fonds voor verslavingszorg. Voorzitter Robin Linschoten van de stichting Online Gaming in Nederland vindt dat een goed idee, maar wijst een centraal register voor probleemgokkers af. Daarnaast noemt Linschoten de voorgestelde belasting van 20% voor legale gokbedrijven veel te hoog. In Zuid-Duitsland is een Nederlander aangehouden voor het ontvoeren van zijn twee zoons in 2010. Tegen de van oorsprong Irakese man liep een internationaal opsporingsbevel. De jongens van 7 en 11 zaten bij hun vader in de bus toen hij werd gearresteerd. Ze waren op weg naar Nederland, waarom is niet duidelijk. De moeder haalt haar zonen morgen of overmorgen op in Duitsland. De man nam de jongens drie jaar geleden mee, waarschijnlijk naar Irak. Na de scheiding wees de rechter de voogdij over de vier kinderen toe aan de moeder. Een netwerk van artsen fraudeert voor miljoenen euro's aan geld uit de zorgverzekeringskas. Ze zouden onder meer cosmetische behandeling als medische zorg declareren. En zoemelen met geld uit de geestelijke gezondheidszorg en de AWBZ. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een uitgebreid fraudeonderzoek van zorgverzekeraar DSW. Het OM en de opsporingsdiensten zouden op de hoogte zijn. Het weer, het is bewolkt met af en toe een bui. Het is ongeveer 12 graden.